Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het Boerdijk heeft alle schadeclaims afgekocht. Naar aanleiding van de grote brand in 2011 heeft het bedrijf een schikking getroffen voor 4,2 miljoen euro. Daardoor kunnen overheden verder geen schadeclaims meer indienen. De totale schade van de brand wordt geschat op 71 miljoen euro. De gemeente, de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat en havenschap Moerdijk denken dat de schikking het maximaal haalbare is. Chemiepak ging na de brand failliet. De fusie tussen kabelbedrijven Ziggo en UPC is weer een stap dichterbij. De Europese Commissie gaat er onder voorwaarden mee akkoord dat Ziggo in handen komt van het moederbedrijf van UPC. De naam Ziggo blijft bestaan, de naam UPC verdwijnt. UPC en Ziggo hebben samen zo'n 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens als klant. Hun jaaromzet is zo'n 2,5 miljard euro. Voor het eerst zijn in Afrika mensen ingeënt tegen ebola. Drie medewerkers van de gezondheidsdiensten in Mali kregen het vaccin toegediend. Het is een experimenteel vaccin dat tot nu toe alleen buiten Afrika is getest. De werkzaamheid van het vaccin is aangetoond, nu wordt de veiligheid getest. Is ook die bewezen, dan moet de juiste dosering nog worden vastgesteld. De eerste testresultaten worden eind november verwacht. Het duurt daarna nog maanden voor het vaccin beschikbaar is. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Pakistaanse Malala en de Indiaanse mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi. Ze krijgen de prijs voor hun strijd tegen onderdrukking van kinderen en jonge mensen en voor het recht op onderwijs voor alle kinderen. Het Nobelcomité noemt de 17-jarige Malala door haar heroïsche strijd het boegbeeld voor het recht op onderwijs voor meisjes. Satyarthi heeft volgens het comité op een vreedzame manier gedemonstreerd tegen kinderarbeid. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 17 graden.